voorspoedige start. met het nws Journaal. In een meer bij de Amerikaanse stad San Bernardino zoeken duikers naar materiaal dat daar mogelijk is gedumpt door de daders van de schietpartij van bijna twee weken geleden. Een man en een vrouw doden toen 14 mensen in een zorgcentrum. Volgens CNN wordt er gezocht naar een harde schijf, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. Een woordvoerder van de FBI zei wel dat de schutters, die zelf werden gedood, op de dag van hun terreurdaad mogelijk het meer hebben bezocht. De zoektocht in het meer gaat waarschijnlijk dagen duren. De Syrische oppositie wil volgende maand gaan praten met de regering van president Assad. Daarover zijn verschillende rebellengroepen het eens geworden in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het lijkt er wel op dat verdeeldheid nog altijd groot is. Zo heeft een radicaal-islamitische groep de conferentie verlaten... maar er wordt tegelijkertijd wel gemeld dat een afgevaardigde van die groep de slotverklaring heeft ondertekend. De deelnemers zijn het er allemaal over eens dat president Assad niet moet meedoen met een overgangsregering. Bij een schietpartij in een woning in Rotterdam-West vanavond is een dode gevallen. Agenten vonden ook een gewonde man buiten op straat voor de woning. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Ook zijn er nog geen daders opgepakt. Nederlanders zijn tevreden over hun eigen leven... maar maken zich wel zorgen over het geluk van volgende generaties. Die zorgen zijn groter dan in de meeste andere Europese landen... meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het planbureau zijn er relatief veel zorgen over de toekomst... omdat Nederlanders denken dat er veel te verliezen is... in een land waar de zaken goed zijn geregeld. Het weer, regen trekt over van noordwest naar zuidoost. Vannacht, de minima liggen tussen de 3 en 6 graden.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 wenst jullie allemaal fijne dagen.